Het was met of je maar uit je schoenen roei. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was weer Heb je dat gezien? Die tellen we voor tien. Jongens, wat een doei. Hoi, hoi, hoi. We gingen naar het boksen kijken van de verre neef. Wat kreeg die jongen klappen, want die ander was op drijf kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze ging zonder op de mat en hij lag in de zaal. Zet gingen wij met onze neef op show. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. zijn armen heeft maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn echtgenote wachten woedend in de gang. Dit was de mooiste wedstrijd en wij zaten eerste rang. Hoi, hoi, hoi, daar was maar weer een Het was net op je zomaar uit je schoenen Hoi, hoi, hoi, daar was maar weer een Heb je dat gezien? Die